7 uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Het was voor de derde avond op rij onrustig in de Haagse Schilderswijk. Opnieuw gingen grote groepen jongeren de straat op. De politie heeft mensen aangehouden omdat zij weigerden te vertrekken van de plaats waar een noodbevel is uitgevaardigd. Aan het Jacob van Kampenplein brandde een wijkcentrum uit. Volgens ooggetuigen gebeurde dat nadat een molotovcocktail tegen het gebouw was gegooid. Ook in de Utrechtse wijk Kanaleneiland was het lang onrustig. Er werd met vuurwerk gegooid, een auto is in brand gestoken en enkele bushokjes zijn gesneuveld. Het wapenembargo tegen Iran wordt in oktober niet verlengd. Een voorstel van Amerika werd in de VN-veiligheidsraad weggestemd. Het afschaffen van het wapenembargo is onderdeel van het Iran-akkoord... maar president Trump is uit dat akkoord gestapt... en wil de sancties tegen Iran juist verzwaren. Het is de veerboot Stena Hollandica gelukt om voor de ingang van de verplichte quarantaine in Harwich aan te meren. Om drie uur Engelse tijd legde het schip aan in de haven, een uur voordat de quarantaine zou beginnen. Normaal komt het schip rond half zeven aan in Harwich, maar voor deze gelegenheid was de Hollandica eerder uit Hoek van Holland vertrokken en voer het een stuk sneller. Volgens Stena was de sfeer aan boord gespannen... omdat veel passagiers zich geen twee weken quarantaine konden veroorloven. Bij een steekpartij in Amsterdam is vannacht een man van de pont in het ei gesprongen om aan zijn belager te ontkomen. Hij kon zwaar gewond op de noodoever uit het water worden gehaald. De verdachte bekogelde agenten met stenen toen de politie hem probeerde aan te houden. Daarop werd hij in zijn been geschoten. Slachtoffer en verdachte zijn naar het ziekenhuis gebracht. De aanleiding voor de steekpartij is onbekend. Het weer, kans op nevel of mist bij 18 graden. Later op de dag zon en in de loop van de dag weer buien. Het wordt 23 graden aan zee tot 28 in het binnenland.